is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlandse terug in Suriname, ook in Nederland en België geprobeerd hebben IS-strijders te ronselen. Dat bleek gisteren bij de behandeling van de zaak in Paramaribo. De verdachte wordt samen met zijn broer verdacht van het ronselen van IS-strijders. Ze hebben allebei de Nederlandse nationaliteit en zouden tenminste twee Surinamers hebben geholpen naar Syrië te reizen om zich bij terreurgroep IS aan te sluiten. Astronomen hebben een asteroïde ontdekt die van buiten het zonnestelsel komt. De astronomen vermoeden dat hij zo'n 4,5 miljard jaar geleden het zonnestelsel bereikte, toen dat net was gevormd. Het rotsblok volgt ongeveer dezelfde baan om de zon als de planeet Jupiter, maar dan de andere kant op. En dat wijst er volgens de astronomen op dat hij ergens anders vandaan komt omdat vrijwel alle objecten de richting volgen van de gaswolk van waaruit het zonnestelsel is ontstaan. Vorig jaar werd een asteroïde van buiten het zonnestelsel ontdekt die op doortocht was. Een tiener in de Amerikaanse staat Oregon moet een boete betalen van bijna 37 miljoen dollar voor brandstichting in een natuurreservaat. Het bedrag is een vergoeding voor het blussen en het herstellen van de natuur en de woningen in het getroffen gebied. De 15-jarige jongen gooide vorig jaar met vuurwerk in een kloof in de Columbia River Gorge. Vele vierkante kilometers natuur werden verwoest en bewoners moesten worden geëvacueerd. De jongen moet in ieder geval de komende 10 jaar betalen wat hij kan. Eerder kreeg hij ruim 1900 uur taakstraf en moest hij 152 excuusbrieven schrijven. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk een bui. Minima rond 13 graden. Overdag periode met zon en een matige oostenwind. Het wordt een graad of 25. Later vooral in het zuiden kans op regen of onweersbuien.